Bij sigarettenfabrikant Philip Morris is een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO. Daarmee is een nieuwe staking van de baan, zegt vakbond FNV Bondgenoten. Afgelopen week werd er bij Philip Morris in Bergen op Zoom actie gevoerd. Met terugwerkende kracht gaan de lonen vanaf 1 januari met 3% omhoog... en komt er een eenmalige uitkering van 1500 euro bruto. Twee leden van Pussy Riot komen voor het eind van de maand naar Nederland. De twee Russische zangeressen kregen twee jaar strafkamp... voor het zingen van een anti-Poetin-lied in een kerk. In Amsterdam willen ze praten met gevangenen en maatschappelijke organisaties. En daarna gaan ze naar Parijs en New York. De kans dat er in Nederland een referendum komt over de EU is heel klein. De regering en een groot deel van de Tweede Kamer voelen er niets voor, bleek tijdens een Kamerdebat. Burgerforum EU, een burgerinitiatief, wil graag een referendum en haalde 60.000 handtekeningen op. Het forum wil voorkomen dat de macht van Brussel groter wordt. De politie is op zoek naar een man die op kerstavond in Katlijk in Friesland werd betrapt bij een inbraak. Op sporing verzocht liet een compositietekening van hem zien. Bronnen bij Omroep Friesland zeggen dat in het huis waar die inbrak een officier van justitie woont. De politie wil dat bevestigen nog ontkennen. De Telegraaf stapt dit najaar over op tabloid-formaat. Volgens hoofdredacteur Paradijs is de krant al een tijd bezig met voorbereidingen. De Telegraaf is de enige landelijke krant die nog op groot formaat verschijnt. In de strijd om de KNVB-beker is titelverdediger AZ als eerste geplaatst voor de halve finale. AZ won met 2-0 van Roda JC. Roda speelde ruim een uur met een man minder door een rode kaart voor Mehmet. Dan nog het weer. Vannacht kans op mist en plaatselijk glad. Temperatuur rond het vriespunt. Overdag af en toe zon, later in het westen regen en het wordt 4 tot 6 graden.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 I got a rocket for the globe. Bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love